Nu vallen elk jaar zo'n 8000 leerlingen uit bij de overgang van VMBO naar MBO. Scholen kunnen vanaf volgend jaar één opleiding aanbieden waarbij het VMBO en het MBO deels in elkaar worden geschoven. De Britse premier May heeft de leiders van alle politieke partijen in haar land opgeroepen om met haar in gesprek te gaan over hoe het nu verder moet met de brexit. Gisteravond overleefde ze een motie van wantrouwen. Daarna zei ze dat ze wil proberen de brexit te realiseren, ook na het wegstemmen van haar akkoord met de EU. Ze hoopt dat andere partijen haar willen helpen met het zoeken van een oplossing. De FBI heeft een man van 21 uit de staat Georgia opgepakt... die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op het Witte Huis. De openbaar aanklager zegt dat de verdachte ook andere overheidsgebouwen in Washington wilde aanvallen. Met onder andere een anti-tankraket en een zelfgemaakte bom. De FBI gaat ervan uit dat de man alleen handelde. In gevangenissen en bij de reclassering wordt weer een nieuwe cold case kalender verspreid. Daarin brengt de politie weer tientallen onopgeloste zaken onder de aandacht... in de hoop dat er een doorbraak komt. De zaken variëren van moord tot vermissing en onbekende doden. Het is de derde cold case kalender en de vorige twee waren een groot succes. Gevangenen en oud-gevangenen hebben veel tips gegeven. Het weer in de loop van de ochtend gaan er weer buien vallen... met kans op hagel, natte sneeuw of onweer. In een bui kan het lokaal even glad worden. Verder periode met zon en het wordt een graad of vijf.